Nieuws van 3 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De 14-jarige verdachte in de zaak van het omgebrachte meisje Romy... heeft bekend dat hij het meisje seksueel heeft misbruikt en omgebracht. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De jongen uit Lunteren werd maandag opgepakt. Hij zat bij Romy op school. Het meisje van 14 uit Hoevelaken kwam vrijdag na schooltijd niet thuis. Haar lichaam werd later op de dag teruggevonden in Achterveld. In Somalië zijn bij een aanval van terreurbeweging Al-Shabaab zo'n 70 mensen gedood. De aanval gebeurde op een kazerne in de autonome regio Puntland. Militairen werden van dichtbij doodgeschoten door de zwaar bewapende strijders van Al-Shabaab. Bewoners uit de omgeving zeggen dat ook willekeurige burgers die op het pad van de strijders kwamen werden onthoofd. Volgens de Somalische autoriteiten was het een van de dodelijkste aanvallen in het gebied in jaren. VVD, CDA, D66 en GroenLinks praten vanavond verder met informateur Cenk Willink over de vorming van een nieuw kabinet. Sinds vanochtend werd ook al gepraat tot een half uurtje geleden. Na de eerste sessie zei VVD-leider Rutte dat het informele gesprekken zijn en geen onderhandelingen. Over de inhoud wilde hij niets kwijt. De eerste formatiepoging tussen de vier partijen liep stuk op het onderwerp migratie. Een ingewijde zegt dat de gesprekken van vandaag in het Katshuis zijn bedoeld om gezamenlijke raakvlakken te vinden, zodat wellicht weer echt kan worden onderhandeld. Bij een busongeluk in Zimbabwe zijn zeker 45 doden gevallen. De bus was onderweg naar Zambia toen hij op zo'n 150 kilometer van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare verongelukte. Volgens lokale media verloor de buschauffeur de macht over het stuur en ramde een boom. Veel Zimbabwanen reizen met de bus naar Zambia om levensmiddelen en kleding te verkopen. Het weer op de meeste plaatsen is het inmiddels droog en schijnt nu en dan de zon. Het is vrij warm met lokaal 25 graden. Vanavond en vannacht trekken forse buien over het land, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgenochtend wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Met 20 graden is het wel wat koeler. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files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 Goedemiddag en welkom terug bij eh, Matchbox. Vierde jaargang, aflevering nummer 68. En alweer het tweede uur. Wat gaat de tijd sneller als je plezier hebt? Ja, dat is duidelijk. Het tweede uur beginnen we zo meteen met de Rubettes en Jukebox Jive. En daarna horen we Marvin Gaye en Can I Get a Witness. Veel plezier nog het komende uur. Even door Holland Dozier Holland. En die waren trouwens ook te horen eh, als background vocalisten... samen met de Supremes. Can I Get a Witness van Marvin Gaye. En eh, uit 1963 was dat 74. Dat was het jaar van de Rubettes en Jukebox Jive. Dan zijn we toe aan een one-hit wonder uit 1967. En de vocale versie daarvan hebben wij in het eerste uur al gehoord van Andy Williams. Music to Watch Girls By. Dit is de instrumentale versie, de Bob Crew Generation... Pop Crew Generation and Music to Watch Girls By. En dat was een one-hit wonder. Nee, ja, een one-hit wonder uit 1967. We zijn begin mei eh, eh, eh, begonnen met Nederlandstalige pop. Niet de het hele uur natuurlijk, maar ze nu nou dan eens eentje. En dat is best goed, want in die periode van de jaren 80 bijvoorbeeld... is er heel veel goed Nederlandstalig materiaal verschenen. Bijvoorbeeld deze van De Dijk nergens goed voor. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen. En mijn handen dan verkeerd. Ik ben niet De Dijk en Nergens Goed Voor uit 1989. Mooie nederpop. Dan zijn we toe aan een top 100 uit het jaar 1973. En hier zijn ze er voor de tweede keer in dit programma. Twee keer de Rolling Stones. Het is niet mis, hier is Angie. 一。 so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you love me one more time for the good time. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window and make believe you'll love me one more time for the good time. Johnny Cash met het nummer For The Good Times. En het komt van het album Ain't No Grave. En dat heeft hij opgenomen na het overlijden van zijn vrouw June Carter. Het album komt uit 2010. Voordat we met The Beatles beginnen... hebben we eerst nog even een nummer van Tina Turner. I Can't Stand The Rain. Ja, kom dan. I can't stand the rain. against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the ride against my window, cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Tina Turner en I Can't Stand the Rain... uit 1984 eh, van de LP Private Dancer. En dan zijn we nu toe aan eh, drie nummers van de Beatles. Normaal gesproken hebben we er twee. Maar eh, één daarvan duurt maar 52 seconden. Dus we gooien er gewoon nog eentje tegenaan. Drie stuks maar liefst. En dat zijn Wild Honey Pie... The Continuing Story of Bungalow Bill... en While My Guitar Gently Weeps. tracks van het White Album. Hij heet eigenlijk gewoon The Beatles, het dubbelalbum uit 1968. Dat waren uh, achtereenvolgens eh, Wild Honey Pie... The Continuing Story of Bungalow Bill... en While My Guitar Gently Weeps... met een eh, hoofdrol voor de leadgitaar van Eric Clapton. Goed, gaan we naar een instrumentaaltje van Nederlands bodem. Hier is Exception uit 1970, Adagio. Adagio, uitgevoerd door eh, Exception uit 1970. Een jaar eerder was dit nummer nummer 1 in Engeland. as heaven that you take me. zanger was Andy Fairweather Low. En dat werd daar eh, later ook nog een zeer gewaardeerd gitarist. Hij speelde bijvoorbeeld mee op de cd Unplugged van Eric Clapton. Jawel, zeker. Uh, we weten allemaal wie de Twist zong. Dat was namelijk Chubby Checker. Maar wie heeft hem geschreven? Dat was Hank Ballard. En die had zelf ook nog een aantal leuke hits. Bijvoorbeeld deze Finger Pop in Time. just waiting. Finger Pop in Time. En het was Hank Ballard, beter bekend als de componist van The Twist. We hebben top 100 hits gehad uit de jaren 60 en 70. En nu zijn we toe aan een top 100 hit uit de jaren 80. 1982, Elton John, Blue Eyes. Blue eyes, baby's got blue eyes. Like a deep blue 82, Elton John en Blue Eyes. En dan zijn we alweer toe aan het allerlaatste nummer van dit programma. In ieder geval het vocale laatste nummer. Dat komt van, de, eh, van het album Station to Station van David Bowie. En het heet Golden Years. Come on, David. me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. There's my feet, they lost, that's all. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never looked, back, walk tall, act fine. long, gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car, 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing alright, you gotta get smart. Wish upon wish upon day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come, little baby, run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows. Don't cry, don't sigh, the sun is shining. Ja, ja. Bye Bye Les Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues. Einde van Matchbox van 8 juni. Ehm, de komende twee uur bent u opgezadeld met Hans <laughs> en Rob. Veel plezier ermee zeg. Maar in ieder geval, <laughs> bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Fijn weekend en veel plezier met Hans en vrienden. Of één. Eén, hè? Eén. Maar dan is er ook een echte natuurlijk. ze, zijn er ze zijn er allemaal, allemaal.